Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De VVD steunt de wens van D66-leider Pechtold om iedereen, ongeacht de leeftijd, het recht op een waardig levenseinde te geven. Het zou goed zijn als mensen die hun leven voltooid achten op een waardige manier invulling kunnen geven aan hun levenseinde, zei VVD-Kamerlid Arno Rutte. GroenLinks-leider Klaver spreekt van een dilemma. Hij gelooft heilig in zelfbeschikkingsrecht, maar het is volgens hem de vraag of je op elke leeftijd recht hebt op de hulp van een arts. In de initiatiefwet die D66 heeft ingediend staat een leeftijdsgrens van 75... maar Pechtold zegt gisteren in Nieuwsuur dat hij hoopt dat die grens in de toekomst omlaag gaat. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP reageerden geschokt. Maleisië heeft de grenscontroles verscherpt om te voorkomen dat een aantal verdachte Noord-Koreanen het land uitvlucht. De aanleiding is de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De halfbroer werd op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur gedood met zenuwgas. Twee vrouwen werden toen gearresteerd. De politie in Maleisië zoekt nog naar zeven Noord-Koreanen die mogelijk bij de moord betrokken waren. De Nederlandse zangeressen van O'Gene doen mee met het nummer Lights and Shadows aan het Eurovisie Songfestival. Het trio heeft het nummer in Amsterdam aan de pers gepresenteerd. De zussen zijn geplaatst voor de tweede halve finale, die is op 11 mei in Oekraïne. Op de A28 tussen Hogeveen en Meppel is een wolf doodgereden. Het is een mannetje van 50 kilo. Volgens de stichting Visie Wildcare in Wester-Nieland is hij aangereden toen hij nog leefde. De dode wolf gaat voor onderzoek naar de Universiteit van Utrecht... en daar wordt bekeken of hij afkomstig is uit Duitsland. Het weer bewolkt en wat regen, later van het zuiden uit weer droger. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen wat regen en 11 graden in Zeeland tot 14 of 15 in het oosten. Zondag overal wisselvallig en dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Soesterberg en de Uithof staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.